de Scholte het Nationaal Songfestival. Teddy Scholte is 83 geworden. Dan het weer vanavond en vannacht behalve in het zuidoosten helder en minimaal rond 4 graden. Morgen redelijk zonnig, maar wel veel sluierbewolking en in het zuidoosten stapelwolken. Het wordt dan 10 tot 14 graden.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 Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong. Het verhaal gaat dat ze de rechten voor My Baby Just Cares For Me heeft verkocht voor eh, één fles whisky. Waarom? Ze was op dat moment nogal eh, verslaafd aan de drank, deze Nina Simone. En eh, in een bar zat ze dit nummer te spelen. Er kwam iemand naar haar toe die zei van, ik wil het van jou kopen, deze rechten. En toen zei zij van, nou geef me maar een fles whisky, dan heb jij de rechten. En zo geschiedde. Ze heeft er heel veel succes mee, uh, mee gehad, Nina Simone. Maar eh, ja, het grote geld ging natuurlijk naar degene die eh, geïnvesteerd heeft in een fles whisky.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 na zijn overlijden met... met uh, Dance Like Michael Jackson. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel.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 The love. natuurlijk allerlei figuren. Hè, die komen dan over het scherm heen. En allemaal denken ze net zo goed kunnen dansen als die Michael Jackson. Dit is iets van eh, alweer jaren geleden. Ik heb het over Charlie Rich.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 Dit is het origineel van Charlie Rich, Behind Closed Doors, geschreven door een zekere Odell. En ik heb het nummer ook nog een keer van eh, Dolly Parton. Dat zal ik u binnenkort wel eens een keer laten horen. En daar zitten hele leuke eh, grapjes in. En dit, dit is een cd van James Luke. De cd heet Cool Waters. Het is een eh, jazzversie geworden. Rain on Sunday. van uh, deze James Luke. Opgenomen in Engeland. Dit is Nick McKenzie van heel wat jaren geleden. Een nummer wat geschreven is door Lyle Lovett. It's not the words You know I always love It's not the words I wish It's more the way your lips looked as you spoke them, and how the moonlight fell upon your face I married her just because she looks like you and for every time you said no she says honey I'll be glad to. And for every time you left me, she says, Darling, I'll be there. It's not the words you got over me that made my dreams come true. I married her just because. loved you, I would never have known love. It's not the words, please try to forget me, that made my dreams come. princess, darling, I love you. It's not the world's time heals everything that made my dreams come true. I married her just because she looks like you. I married her just because she looks like you. Hij vergat steeds meer dingen, steeds vaker. Maar oude Willem was kras voor zijn jaar. En in het huis dat nooit echt thuis zou worden, leek het alsof hij wat voor zich uit zat te staan. Maar wreef hij over zijn ring, kwam de herinnering, als de wind door zijn weinige haren. En zo zacht dat alleen zij het hoorden, sprak hij fluisterend deze woorden. Soms, lieve Anne, is de wereld zo boos en dan droom ik van dagen van toen. En ik denk dan maar steeds weer dichter bij jou, bij het verstrijken van ieder seizoen. En het vel waarin ik al tachtig jaar steek Is niet meer bestand tegen de wereldse kou Al zijn mijn botten versleten Het is fijn om te weten Dat mijn hart veilig thuis is bij jou Alle dingen die vandaag nog gebeuren, vervagen al snel in zijn hoofd. De kalender waar we alle naar leven, is als as in de kachel gedoofd. Maar de dagen van toen, de allereerste zoen, het moment dat hij haar trouw beloofde en haar liefde die hem deed blozen, zijn zo helder als de dauw op de rozen. Soms, lieve Anne, is de wereld zo boos en dan droom ik van dagen van toen. En ik denk dan maar steeds weer dichter bij jou, bij het verstrijken van ieder seizoen. En het vel waarin ik al tachtig jaar steek, is niet meer bestand tegen de wereldse kou. Al zijn mijn botten versleten, het is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Al zijn mijn botten versleten, het is fijn om te weten dat mijn hart al veilig thuis is bij jou. Een heel gevoelig liedje, geschreven door Dick van Altena. Een lieve Anne, het is terug te vinden op de cd Ruud Hermans en Dick van Altena, oftewel de formatie Lonely Two. En ik laat deze cd nog even in de speler liggen. Een nummer geschreven door Ruud Hermans, een grote vriend. We strijden vaak om hetzelfde en zijn het niet altijd eens. Maar als ik jou niet had gekend hoe zou het dan zijn geweest Als ik weer eens iemand nodig had Trok jij er mij weer doorheen Als ik genoeg van de regen had Vond jij de zon weer meteen Ik zit soms te denken, waar haal je de kracht toch vandaan? Om mij telkens weer dat gevoel te geven, om voor het leven te gaan. En heb je zelf soms een zwak moment, dat het even niet gaat? Weten dat er een vriend is die helpt die altijd klaar voor je staat. Hey, mijn grote vriend, weet dat ik van je hou. Hey, mijn grote vriend, oh als jij er bent, is alles zo anders. Hey, mijn grote vriend, ik zal er de vriend wil zijn. Wat de mensen zo praten, kletsen, als ze ons zo zien gaan. Als ze En nog veel meer mooie liedjes van Ruud Hermans en Dick van Altena op deze cd. De cd Lonely 2. En dit, dit is ook Nederlandse productie hoor. Alhoewel opgenomen in Amerika. Maar dat maakt niet uit hè. Dit is Ilse de Lange. strength. bij mij. Oftewel, het is over. Liza Stanfield, ik heb haar een keertje mogen horen eh, tijdens eh, het Wembley Stadion. U weet wel, met de, eh, de grote Queen-herdenking daar. En daar werden allerlei liedjes gezongen. En onder andere Liza Stanfield deed daar aan mee. Maar ik heb ook een cd van haar alleen. En de cd heet gewoon Natural. je nog wel eens een keer uit de kast trekken hoor. Dat deed eh, cd'tje over eh, de Queen herinnering. Ze deed het samen daar met eh, George Michael. Er reed zij één of twee nummers. En ja, ik vond eigenlijk dat het <laughs> nog mooier klonk als het originele van Queen. Maar ja, goed, wie ben ik? My Special Prayer, u weet wel, het nummer van Percy Sledge is jaren geleden een grote hit geweest. En ja, daar kan het af en toe niet uitblijven. Of het wordt nog eens een keer gecoverd door een Nederlander. I Veerman. Hij heeft het gecoverd. My Special Prayer van Mike Oldfield. Tubular Bells, die kunt u zich beslist nog herinneren van Mike Oldfield. Dit is een cd uit 1994 inmiddels alweer. The Songs of the Distant Earth. Ook weer helemaal volgeschreven en voorgespeeld door die Mike Oldfield. En dit is die Tubular World. kunt u zich eh, deze muziek nog wel helemaal herinneren nog. Van eh, die Mike Oldfield en zijn uh, Tubular Bells onder andere. Dit hoorde ik van een week weer op de radio. En toen dacht ik bij mezelf van... Wat was het toch eigenlijk een leuk deuntje, hè? Judam, Monopolis. deze nog zo'n uh, zo'n heb ik er <laughs> nog eentje gevonden van Labi Sifre. En die heeft een heel andere mening over eh, het slapen gaan hoor. Want hij zegt, de meeste mensen die slapen alleen. En dat doet hij op zijn cd, Man of Reasons. Most people sleep alone. Now it seems absurd, those human complications destroyed our love relations. One in three, it said, and that's just those who wed. I read the Sunday papers, the heat, the love, the lust. They say we're always at it, and last not us. Most, most people sleep alone. loneliness is here to stay. And the baby cry. Some say we're too permissive. The OG guess we missed it. It happened somewhere else. We were on the shelf. Victorian adherence, they stick it for appearance. Duty, not love instead. A graveyard of their bed. They say we live for pleasure hard to tell. This is self-indulgence. It hurts like hell. Most, most people sleep alone. No matter what the papers say, loneliness is here to stay.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 De lijsttrekkers Cohen, Halsema, Rutte en Pechtold worden bij publieke optredens begeleid door beveiligers. Die lopen niet voortdurend naast de politici, zoals bij premier Balkenende en PVV-leider Welders, maar ze zijn wel zichtbaar. Verder heeft de NCTB twee particuliere beveiligingsbedrijven ingehuurd die politieke partijen advies geven over maatregelen die ze moeten nemen tijdens bijeenkomsten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Akerboom, zei vorige week dat hij rekening houdt met ongeregeldheden in de aanloop naar de verkiezingen omdat de politieke meningen over de islam in Nederland zo verdeeld zijn... zou een debat hierover uit de hand kunnen lopen. Volgens Akerboom zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen voor gevaar. De stichting Brein gaat ook jacht maken op illegale kopieën van elektronische boeken. De organisatie die als strijd tegen illegale muziek, games en films werkt daarvoor samen met de uitgeversbranche. Volgens uitgevers worden onder meer op veilingsites als Marktplaats illegale kopieën van e-boeken en gescande boeken aangeboden. Dat gebeurt vaak met tientallen titels tegelijk. Brein zoekt verdachte advertenties op en zorgt ervoor dat ze worden verwijderd en dat er zo nodig aangifte wordt gedaan. De organisatie gaat ook jacht maken op illegale e-boeken die via nieuwsgroepen en peer-to-peer sites worden uitgewisseld. De vroegere songfestivalwinnares Tanny Scholte is overleden. Scholte deed voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in 1959 in Cannes met het lied Een Beetje... Scholte nam samen met haar man Henk veel platen op, waaronder veel liedjes voor kinderen. In de jaren 50 en 60 maakten ze samen tv-programma's, zoals de Snip en Snap Revue, het muziekprogramma Zaterdagavondakkoorden, een show met groot orkest en ballet en Kiekeboe.